Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. En veel amateurclubs zijn bang dat ze de tent binnen nu en een paar jaar moeten sluiten. Voorzitters en secretarissen zeggen in een onderzoek dat ze gek worden van alle lastige regels... dat er te weinig vrijwilligers zijn en dat de clubkas leeg begint te raken. Je hoort een van de onderzoekers. Het gaat eigenlijk al, eh, al langere tijd niet goed eh, met het verenigingsleven. En de coronacrisis en eh, nu ook de, ja, de inflatiecrisis maken dat ja, sportverenigingen toch wel echt in de problemen komen. En op basis van ons onderzoek stellen wij vast dat toch wel de helft van de verenigingen in ernstige problemen kan komen de komende vijf jaar. Er moet dus snel iets gedaan worden aan de berg aan regeltjes. En het zou ook wel lekker zijn als er vanuit de overheid meer steun komt. In India zijn minstens 35 mensen omgekomen bij een ongeluk in een tempel. Ook raakten 16 mensen gewond. Het gebeurde toen de betonnen vloer boven een waterput instortte. Volgens lokale media was er op dat moment beneden in de tempel een ceremonie aan de gang. Er zou al eerder gewaarschuwd zijn dat de vloer onveilig was. En in de buurt van Amsterdam is een illegale sigarettenfabriek opgerold. In het pand konden volgens de opsporingsdienst per dag ongeveer een miljoen sigaretten geproduceerd worden. In de fabriek stonden ladingen dozen met sigaretten, tabak en vloeipapier. Tien mannen zijn opgepakt. En misschien kun je het je nog wel herinneren. De zaak van de beroemde Zuid-Afrikaanse hardloper Oscar Pistorius. Ook wel bekend als The Blade Runner. Hij schoot in 2017 zijn vriendin dood. Inmiddels heeft hij de helft van zijn straf uitgezeten. En kan die eerder vrijkomen? Een commissie gaat daar vandaag, vandaag een knoop over doorhakken. Er is wel een hele checklist voor, weet onze correspondent. Je moet geen risico meer zijn voor de samenleving. Eh, je moet je goed gedragen hebben in de gevangenis. En wat heel erg belangrijk is, is dat je... Ja, toenadering eh, hebt moeten zoeken naar de familie. Dus Pistorius heeft ook de familie van River Steenkamp eh, ontmoet en spijt betuigd. Dat is wel nog een dingetje, want Pistorius blijft zeggen dat het zelfverdediging was... omdat hij dacht dat ze een inbreker was. En de ouders van zijn vriendin zijn daarom tegen zijn vrijlating. Het weer nog, vanochtend veel wolken en op steeds meer plekken regen. De rest van de dag eigenlijk meer van hetzelfde. Grijs en vooral in het zuiden erg nat. Het wordt vandaag een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Diemen Amstelveen, 3 kilometer file bij knoop het Holendrecht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.